van Beek met het NOS-journaal. De leiders van D66, VVD en CDA zijn het ook vandaag nog niet helemaal eens geworden... over de financiële keuzes van het komende kabinet. De hoop was dat ze er vandaag uit zouden komen, maar dat is niet gelukt... zeiden de leiders Jette, Jesselgus en Bontebal toen ze een klein uur geleden de pers toespraken. Ze blijven wel optimistisch dat het snel gebeurd zal zijn. Eerder vandaag zeiden bronnen dat er mogelijk dinsdag een onderhandelingsakkoord is... dat dan woensdag aan de fracties kan worden voorgelegd. Vrijdag moet dan het coalitieakkoord worden gepresenteerd. Volgens Jette is daar al een titel voor, maar die wilde hij niet noemen. In Frankrijk is een Indiase kapitein opgepakt... die olie zou hebben verscheept voor de vermoedelijke Russische schaduwvloot. De Franse autoriteiten onderschepten de tanker donderdag... in het westen van de Middellandse Zee. Het schip ligt nu voor anker bij Marseille. Volgens Frankrijk vaart het schip onder valse vlag. De tanker met de naam Grinch kwam uit Moermansk in Rusland... en staat op de westerse sanctielijsten... Het schip zou onderdeel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Schepen van die vloot worden gebruikt om de westerse sancties te omzeilen... die zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Frankrijk en andere Europese landen hebben beloofd hard op te treden. Het Israëlische leger zoekt op een begraafplaats in Noord-Gaza... naar het lichaam van de laatste Israëlische gijzelaar. Het leger bevestigt dat het van Hamas informatie heeft gekregen over de mogelijke locatie... Premier Netanyahu zegt op X dat alle beschikbare middelen worden ingezet bij de zoektocht. Bijna twee maanden geleden werd door Hamas voor het laatst een lichaam aan Israël overgedragen. Het weer, het is bewolkt, maar zo goed als droog... bij temperaturen rond of iets onder het vriespunt. Morgenochtend valt er van Groningen tot in de Achterhoek enige tijd sneeuw of natte sneeuw.